Clemens Peters met het NOS Journaal. Verschillende fondsen hebben hun financiële positie in het eerste kwartaal verbeterd. Fondsen, waaronder het APP en het pensioenfonds Zorg en Welzijn... profiteerden van een lichte stijging van de rente... en van positieve rendementen op beleggingen. De stijging houdt in dat de kans dat de pensioenen aan het eind van het jaar verlaagd moeten worden... is afgenomen. De politie doet te weinig om voortvluchtige kleine criminelen op te sporen, zeggen onderzoekers van de politieacademie. Het gaat om mensen die een straf hebben openstaan van minder dan twee maanden. Naar die groep wordt nauwelijks gezocht en bovendien delen overheidsdiensten essentiële gegevens niet. Daardoor glippen kleine criminelen regelmatig door de mazen van de wet en krijgen ze soms zelfs een uitkering of een nieuw paspoort. De onderzoekers dringen aan op meer samenwerking tussen de diverse instanties. Het Belgische Mediahuis heeft na maanden van gesprekken officieel een bod gedaan op de Telegraaf Mediagroep. Mediahuis biedt 6 euro per aandeel en dat is 50 cent minder dan John de Mol, die met zijn bedrijf Talpa ook TMG wil overnemen. De Raad van Commissarissen van TMG ziet meer in de plannen van Mediahuis, maar Talpa geeft de strijd nog niet op. Op 1 juni kunnen de aandeelhouders van TMG zich uitspreken over het bod van Mediahuis. Juventus en AS Monaco zijn door naar de halve finales van de Champions League. Juventus speelde in Camp Nou met 0-0 gelijk tegen Barcelona. De Italianen hadden de thuiswedstrijd met 3-0 gewonnen. AS Monaco won in eigen huis met 3-1 van Borussia Dortmund. En ook in Duitsland wonnen de Fransen. Toen was het vorige week 3-2.